In de Nederlandse havens en op luchthavens werden in 2011 3,3 miljoen zogenoemde neppers onderschept. Vorig jaar gebeurde dat 1,1 miljoen keer. Vooral nagemaakte merkkleding, horloges en zonnebrillen werden minder vaak gevonden. De reden voor de daling is volgens de douane een verschuiving van de verkoopmethode. Nepartikelen worden steeds vaker via webshops verkocht. De goederen worden dan in kleine pakketjes per post of koerier verzonden. In Tunesië en Libië is het nog altijd onrustig na de moorden op politici die tegen strenge islamitische partijen zijn. In Tunesië zijn nog altijd demonstraties aan de gang van aanhangers van Mohamed Brahmi, die donderdag werd vermoord. In Libië was het de hele dag onrustig. Kantoren van de moslimbroederschap werden aangevallen... uit woede over de moord op een politieke activist... die kritiek had op de broederschap. In Benghazi was een gevangenisoproer tegen het strenge regime. Honderden gedetineerden wisten te ontsnappen... maar de meesten zijn nog altijd niet gepakt. PostNL heeft een postbode op staande voet ontslagen toen uitkwam dat ze een deel van haar post had verbrand. De vrouw had als reden opgegeven dat ze geen zin had om de post te bezorgen. Ze werkte in Svalmen bij Roermond. De vrouw was nog maar twee weken in dienst en al in de eerste weken waren er klachten over de bezorging binnengekomen. PostNL heeft de bewoners van de wijk met de gedupeerde bewoners een excuusbrief geschreven. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat er meer dan 20.000 postbezorgers in dienst zijn en dat deze dingen helaas wel eens kunnen gebeuren. In het Limburgse natuurgebied Kempenbroek zijn moerasplanten teruggekeerd die daar vroeger groeiden. Ze zijn de afgelopen week ontdekt. Het gaat om moerashertshooi, egelboterbloem, hazenzeggen, pilvaren, echte koekoeksbloem en drijvend fonteinkruid. Ze groeien in een gebied dat tot voor kort bestond uit landbouwgrond. Die grond is door natuurorganisaties opgekocht en weer hersteld als moeras. En dan het weer. Het is overwegend zonnig en het wordt 22 tot 25 graden.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 emotional transition. nessuno sta dietro gli steccati degli ogoni suon sto pensando a te